en een voorspoedige start. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Russische militairen hebben in de Syrische stad Aleppo massagraven gevonden met tientallen doden. De lichamen vertonen volgens de Russen tekenen van marteling en verminking. Velen hebben schotwonden in het hoofd, zegt een Russische generaal. De Russische luchtmacht steunde het Syrische leger bij de herovering van Aleppo op rebellen eerder deze maand. Nu helpen Russische militairen bij het opruimen van mijnen die zouden zijn achtergelaten. Ook zijn er opslagplaatsen met wapens en munitie gevonden. De VVD wil naar de Kamerverkiezingen in maart niet samen met de PVV en het kabinet. VVD-fractievoorzitter Zelstra zegt in een interview met het Radio 1-programma Nieuws Co... dat de partijen te ver uit elkaar liggen. Volgens Zelstra is het economisch beleid van de PVV linkser dan dat van de SP... en wil de partij vrijheden voor bepaalde groepen in ons land gewoon opheffen. Premier Rutte zei eerder ook al dat hij niet met de PVV wil samenwerken... zolang Wilders zijn minder Marokkanen uitspraken niet terugneemt. Over de hele wereld wordt George Michael herdacht. De Britse zanger overleed gisteren, waarschijnlijk door hartproblemen. Bij zijn huis in Oxfordshire leggen fans bloemen neer. Ook in Taiwan, Australië en China wordt stilgestaan bij zijn dood. Wham was in 1985 de eerste westerse popgroep die in China optrad. George Michael is 53 jaar geworden. En net als in andere jaren trokken op deze tweede kerstdag er weer veel mensen op uit. Volgens de ANWB was het druk op de wegen. Er stonden vooral files richting de woonboulevards en pretparken. Zoals het aansluiten op de wegen naar de Efteling. Het was ook druk in Roermond, waar vooral veel Duitsers waren die naar de outlet gingen. Het weer vanavond in het noorden onstuimig, met kans op buien, met hagel en onweer. In het Waddengebied mogelijk een westerstorm. Morgen minder wind, in het zuiden vrij zonnig, bij maxima van zo'n 8 graden. En dit was het Was Journaal.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 The joy of positivity's all around. I'm ready for a different kind of sound. I let my troubles go, cause everything is possible. wenst jullie allemaal fijne dagen en...